Uit onderzoek bleek dat ze nog leefde en in de auto zat toen die in brand werd gestoken. Leon van M. kreeg daar drie jaar geleden al 15 jaar gevangenisstraf voor. Het OM ging in beroep omdat ze dat te weinig vonden. Maar in dat hoger beroep is hij juist vrijgesproken. De rechters zeggen dat er nu geen hard bewijs is tegen de man. Van M heeft zelf altijd ontkend dat hij het gedaan had. Het gaat niet lekker met crypto. Voor de tweede dag op rij dalen de koersen flink. De bekendste cryptomunt, de bitcoin, is nu nog ongeveer 16.000 euro waard. Dat is het laagste bedrag in ongeveer twee jaar. Economieverslaggever Nick Wouters legt uit hoe dat komt. Het heeft allemaal te maken met het vertrouwen in cryptobedrijven... dat een enorme deuk heeft gekregen. Een van de grotere platformen in Amerika, FTX, is in grote problemen gekomen... vanwege dubieuze constructies met een eigen munt die ze hadden uitgegeven. Ze hebben geld nodig. Ja, en die problemen bij dat bedrijf zorgt voor eh, wantrouwen voor dit soort bedrijven. Ja, doordat mensen de boel niet vertrouwen hebben ze massaal hun crypto weggehaald... en daardoor zijn ze in korte tijd minder waard geworden. En Rotterdam is de boetehoofdstad van Nederland. Lokale journalisten zijn er eens ingedoken en kwamen erachter dat er in hun stad superveel niet mag. Er zijn de afgelopen tien jaar een hele hoop regels bijgekomen. Bijvoorbeeld over het voeren van dieren of het oplaten van ballonnen en het afsteken van vuurwerk. Al kennen veel Rotterdammers al die regels helemaal niet, zeggen ze tegen Open Rotterdam. De regels zijn soms ook zo omslachtig dat je <laughs> niet weet of je dan wel of niet een... Eh, bepaalde dingen eh, mag doen of zo. Al die dingen en achter gebouwen staan om toch aan de boete eh, quotum te kunnen komen. Ja, in Rotterdam lopen nu meer dan 400 boa's rond om de boetes uit te schrijven. En de gemeente is van plan om daar 500 van te maken. De wethouder zegt dat het goed werkt en dat mensen die één keer een boete voor iets hebben gehad... het meestal niet nog een keer doen. Het weer, lekker rustig herfstweer de komende dagen ook. Vandaag is het droog met in het zuiden veel zon, in het noorden wat wolken en het is een graad of 14. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuutjes vertraging in onze regio op de, A9, de N9 moet ik zeggen. Vanuit Den Helder naar Alkmaar bij het Zand. 2 kilometer file. En de rest van de dag rijden er van en naar Schiphol veel minder treinen door een beschadigde bovenleiding.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 Wherever you are, wherever you are. I bleed, it's beats up whenever you want me. What you got, I wanna like. Who the hell? Who the hell? Now you know who the fuck I am. Hold up, every girl likes confidence.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 Reminisce on all the good times daily. Why you tryna pose like I be acting shady? What's that supposed to be about, baby? Girl, free up your vibe and stop acting crazy. Shine the I give it a good loving daily. Now you tryna pose like I be acting shady. You say you love me, say you love me, but you're never there for me. Yeah. Mm -hmm. good times daily. Why you tryna pose like I be acting shady? clear to you, you're very dear to me. An honor of my share to you, me not unfair to you. Woman, I want to really make you know that I will always draw near to you. But me know me not no fear to you. Me stand up like a man and I'll be okay. there because I care for you. Long time you're telling me not a girl I compare to you. Woman, if you leave me now, I'm gonna shed a lot of tears for you. You want to breathe and still you're not exhaling you want to leave, cause this relationship failing. Ain't nobody said that it would be smooth sailing. Girl, I want to know why you're bailing. Ship yo, so what's that supposed to be about, baby? Get free up your vibe and stop acting crazy. Reminisce one all the good times daily.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 <laughs> Bring this back with a lot of devotion. now. Come on, uh, check out the bass. Now, put your hands up high. Bring this back with a lot of devotion. I wanna give you, I wanna give you, I wanna give you, I wanna give you, I wanna give you, I wanna give you, I wanna give you, I wanna give you devotion.